Zelf zei hij er toen dit over. Ik zeg je heel duidelijk, ik houd me aan de wet, ik houd me aan de geest van de wet. Ik stuur alle relevante sms'en door. Dat moet sowieso. Omdat ik ook met mijn collega's binnen Algemene Zaken aan die dingen werk. Onderzoekers zijn het daar niet mee eens. Ze hebben de hele zaak uitgeplozen en zeggen dat de premier de archiefwet wel heeft overtreden. Rutte krijgt verder geen straf. Onderzoekers willen nu wel dat de berichtjes van de premier en andere overheidsbobo's voortaan automatisch worden opgeslagen. In Tibet zijn acht mensen om het leven gekomen toen ze vastkwamen te zitten na een lawine. Het ongeluk gebeurde eergisteren al, maar het nieuws komt nu pas naar buiten via een Chinees staatspersbureau. De lawine ontstond door een dik pak sneeuw en megastukken ijs die bij de uitgang van een tunnel neerkwamen. De reddingsactie is nog steeds bezig. Honderden mensen helpen nu bij het graven van gaten. Voor het eerst lopen er meer jonge mannen dan vrouwen op de werkvloer. Eind vorig jaar had 77% van de mannen tot 25 een betaalde baan. Bij vrouwen was dat een paar procent minder. Dat is voor het eerst in de 20 jaar dat het CBS dat bijhoudt. En een mooie actie van Jeroen uit Utrecht. Hij heeft een cateringbedrijf en besloot om met een bus vol melk, bloem en eieren naar Oekraïne te rijden. In de stad Lviv wil hij samen met zijn vrouw gratis pannenkoeken gaan uitdelen. Dan gaan we elke dag een soort partytent die we meenemen staan. En dan gaan we per dag ongeveer 100 tot 200 pannenkoeken bakken. En dan rond een uur 4, 5 eh, worden de mensen uitgenodigd, kinderen, volwassenen, om eh, dan een pannenkoek te gaan eten. En dan met, met spek, met, met kaas, met appel, met stroop. Ik heb een hele mooie chocoladesaus gisteren gemaakt. Dus voor, voor ieder wat wils. Nou, morgen vertrekken ze en dit weekend hopen ze dan de eerste pannenkoeken uit de pan te flippen.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 Tussen Apkoude en Knoopend Amstel heb je 10 minuten vertraging. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen dan doe je er 25 minuten langer over tussen Beverwijk Oost en Haarlem-Zuid. Dat komt door een ongeluk. En de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweert 10 minuten oponthoud.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 Premier Rutte maakte dinsdag in Washington bekend dat Nederland van plan is... om samen met de VS en Duitsland Patriots naar Oekraïne te sturen. Zweden gaat infanterievoertuigen leveren aan het Oekraïense leger. Volgens premier Christensen bestaat het nieuwe steunpakket uit onder meer 50 gepantserde type 90 voertuigen. En ook levert Zweden een artilleriesysteem. Het wordt verplicht om katten te chippen en te registreren. Minister Adema van Landbouw wil op die manier kwijtgeraakte katten en zwerfkatten sneller kunnen traceren. Het weer wisselen bewolkt met geregeld zon, ook nog wat winterse buien en de temperatuur ligt rond de 4 graden.